8 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. In Spanje is afgelopen nacht een nieuwe aanslag gepleegd. In de kustplaats Cambrils, zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van Barcelona... probeerden terroristen in te rijden op een politieauto... en mensen die over de promenade liepen. Zes burgers en twee agenten raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Vijf terroristen zijn doodgeschoten. Ze droegen bomgordels en één van hen zwaaide met een mes. De bomgordels zijn niet afgegaan. Cambriels is een populaire plek bij Salau waar veel toeristen komen. Volgens de politie is er een direct verband tussen de gebeurtenissen in Cambriels en Barcelona. De Catalaanse politie is nog altijd op zoek naar de dader van de terreuraanslag in Barcelona, waarbij zeker 13 doden vielen en ruim 100 gewonden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. De politie heeft twee mannen aangehouden, maar daar zit de bestuurder van het busje die op de Ramblas een groep mensen aanreed niet bij. Een van de arrestanten zegt dat hij niets met de aanslag te maken heeft. Zijn paspoort zou zijn gestolen en met dat paspoort zijn twee busjes gehuurd. In Frankrijk worden Nederlandse wafels uit de schappen gehaald. Het Franse ministerie van Landbouw heeft ze op een zwarte lijst gezet... omdat er te veel fipronil in zit. Het gaat om 17 soorten wafels die worden verkocht door grote winkelketens... als Carrefour, Casino en Leclerc... Het ministerie zegt dat er geen direct gevaar is. Het gehalte fipronil is hoger dan de wettelijke norm, maar vormt geen bedreiging voor de gezondheid. Ajax heeft in de eerste play-off wedstrijd voor de Europa League met 1-0 verloren van Rosenborg. Invaller Samuel Adekbenro maakte 10 minuten voor tijd het enige doelpunt... na fout van verdedigers Veldman en De Licht. Volgende week is de return in Noorwegen. Ajax wacht nog altijd op zijn eerste overwinning in het nieuwe seizoen. Het weer. Vanuit het zuidwesten enkele buien met kans op onweer en lokaal veel regen. Later op de dag minder buien en ook opklaringen. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Hoker van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Door een ongeluk 5 kilometer tussen de knooppunten Velsen en Raasdorp. Vertraging ongeveer 20 minuten, want bij knooppunt Raasdorp zijn twee rijstroken dicht.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 Uh, ik noem het maar even Easy Jazz, want ik ga nooit zo heftig tekeer. Althans, eh, de muziek die ik draai dan. Zelf uh, eh, schreef ik er wel eens hoor. ik hoop dat u eh, met mij gaat genieten van een heerlijk ontspannen stukje jazz... voor de zondagmorgen, de 13e augustus alweer, luisteraars. Ga ervan genieten. Dit is Ghost Riders in the Sky. We gaan meteen een beetje, hoe zeg je dat, high gaan we, gaan we de, de uitzending in. ligt u nog op uw klamme matras? <laughs> ja. Want eh, je zou het niet willen weten hoeveel liters vocht je eh, in de nacht eh, schijnt te verliezen in bed. Als ik de reclame tenminste mag geloven. dus kom van die matras af, luisteraars. En get up en stand up. Daarvan gaan we genieten met Dave Cruzen en Lee Rittenauer. Get up, stand up. van je klamme matras af te komen. Ja. Get up en stand up. Een lekkere groove eh, om, om, wakker bij te worden. Nou, misschien was u wel lang wakker. Ga ik wel vanuit. Het is alweer 12 over 10. Eh, en ik blijf tot 12 uur eh, bij u met heerlijke muziek. Vanmiddag dan moet ik mij in de rol van Ringo Starr eh, verplaatsen. Want dan moet ik spelen in Camille. Dat is een, een, leuk eh, eh, cafeetje naast de Wijkertoren in Beverwijk. Natuurlijk met collega Ruud Jansen, het Beatlebandje, de After Beatles... En ik wil u daar graag deel van laten uitmaken. Dus kom massaal naar Camille vanmiddag, want dat is heel gezellig. En je neemt gewoon de trein van, nou, iets over, uh, pakweg half drie. En dan spoed je hier naar Beverwijk met de trein. En dan eh, is het te lopen vanaf het station Beverwijk naar Camille. Want het is bij de Wijkertoren. Nou, wie kent de Wijkertoren niet, luisteraars? Ik eh, wil u dus eh, deel uit laten maken van mijn leven. got to get you into my life. Nou, dat moet een beetje jazzy zijn natuurlijk. Het is een Beatle nummer. Maar Earth, Wind and Fire, die geeft er wel een jazzy draai aan. see another side. got to get you into my life. I got to get you into my uitzending, luisteraars. Want uh, massaal lekker luisteren hoor. En neem maar een bakje koffie bij. Want hoe kan je er nou zeker van zijn... Eh, dat je de zondag goed doorkomt zonder een lekker stukje jazzmuziek? How can I be sure? wanna stay with you. How do I know? Maybe you're trying to use me. Flying too high, don't confuse me. Touch me, but don't take me down. Whenever I for you. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity, oh yeah. I can't seem to find somebody good at should van eh, Miss Dusty Springfield. How can I be sure? Maar dit was Shelby Lynn. Zij is heel veelzijdig. Ze zingt eh, jazzy, ze zingt uh, eh, countrymuziek. Ze doet popsongs, ze doet eigenlijk van alles. En ze ziet er ook nog prachtig uit. Want ik zeg dan bij mezelf, isn't she lovely? Eh, onmisbaar. Eh, de klank van David eh, Sandborn, niet Sandborn, want dan ben je geboren op het strand. En dat is bij David beslist niet het geval. Hij was, hij was back in town en dan ben ik ook, luisteraars.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 go round. Cause your man is back in town. Back in Town, Matt Dusk. Hij lijkt een beetje... Nou, lijkt een beetje... Eh, is te veel gezegd eigenlijk. Nou, hij heeft, hij heeft er wel wat van weg. Van Michael Bublé, ook wat zijn stem betreft. Dat is allemaal wat... Eh, wat eh, ja, hoe zal ik het daarom zeggen? Michael Bublé is wat, wat softer, wat, wat zoeter. En hij is wat meer... ja, to the swinging point, zou ik bijna willen zeggen. Met Dusk, onthoud die naam. Dan gaan we naar het zonnige gedeelte van de straat. En dat doen we met Diane Kroll. Grab your coat and get your head. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Don't you hear that bitter pat? you know that happy tune is your step? Life could be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade. Now you know I'm not afraid, cause this rover done crossed Rich as Rockefeller. Miss Diane Crawl die nam ons mee naar de zonnige kant van de straat. De sunny side of the street. En dat moet je zeker doen. Die kan moet je zeker opzoeken bij stormachtig weer. We gaan luisteren naar Gladys Night.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 dit was Gladys Knight met eh, Stormy Weather. We gaan eh, naar een iets vrolijkere noot. Want de stormachtige weer, daar hebben we allemaal maar niks aan. Ja, vrolijke noot zeg ik. Maar het kan voor mensen die daartoe veroordeeld zijn... tot het straatleven, want daar heb ik het over... ja, die, die vinden dat helemaal niet zo vrolijk waarschijnlijk. Randy Crawford bezingt ze, Street Life. Street Life, dat was natuurlijk eh, Randy Crawford. We gaan eh, luisteren naar Minnie Ripperton, Lover and Friends. One, two, one, two. Again, one, two, three. together. dat hadden we met z'n allen niet verwacht van Miss Minnie Ripperton. Want die kennen we natuurlijk van eh, Loving You. Uh, eh, eh, is easy cause you're beautiful. Dat zingt ze met dat hele hoge stemmetje. Had ze hier natuurlijk ook. Maar ja, best wel swingend. En nooit geweten van Minnie Ripperton, dat ze zich ook in een jazzy repertoire verdiepte. Song for You. Een lied speciaal voor jullie allemaal. Gezongen door mijn eigen zoon Sven Duif.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 You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better so if my words don't come together now, listen to the melody. Cause my love isn't there. in a place where there's no space or time. And I love you for my life, cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together now. We were alone. I'm singing my song And when my life is over Remember when we were together now We were alone And I will sing my song For you Song for You. Een eh, lied voor u allemaal. Speciaal gezongen door Sven Duif, mijn eigen zoon. Pieces of the Heart ga ik u nu meegeven. Daarbij luistert u naar Dave Cos. En Cos, dat spel je dan met een Karel Otto en een Zacharias. Pieces of the Heart gespeeld door Dave Cause. Kijk op mijn klokje. En dat eh, moet ik ook doen, want ik moet het een beetje in de gaten houden allemaal. We zijn bijna weer aangeland bij het nieuws van 11 uur in de ochtend. En eh, daar moet ik er even tussenuit voor nieuws en reclame. Maar ik ben straks nog een vol uur bij u terug natuurlijk... met eh, nog meer heerlijke jazzmuziek. U luistert naar ZFM Jazz. Mijn naam is Cheryl Duif.